President Ahmadinejad heeft dat gezegd in een interview met Nieuwsuur, een nieuwe actualiteitenrubriek. De vrouw, de 45-jarige Zagra Bagrani, wordt beschuldigd van banden met een verzetsbeweging en van cocaïnebezit. Ze kan daarvoor de doodstraf krijgen. Ahmadinejad zegt de vrouw niet als Nederlandse te beschouwen omdat ze in Iran is geboren. Het Cobra Museum noemt de dood van schilder Corneille een groot verlies voor de Nederlandse en de internationale kunstwereld. Volgens directeur Wijtering was hij een van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars. Corneille was medeoprichter van Cobra, een groep kunstenaars uit Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. Ze lieten zich onder meer inspireren door kindertekeningen en primitieve kunst. Kiame Cornéus Beverlo, zoals Corneille eigenlijk heette, is 88 jaar geworden. De Spaanse overheid heeft terughoudend gereageerd op het staakt het vuren dat de Baskische terreurbeweging ETA heeft afgekondigd. De Baskische regering vindt de stap van de ETA onvoldoende. De ETA zou het geweld helemaal moeten afzweren en de eigen organisatie moeten ontbinden. De ETA verklaarde vanochtend te stoppen met de gewapende strijd voor een onafhankelijk Baskenland. In Congo zijn dit weekend twee zware scheepsongelukken gebeurd waarbij mogelijk honderden mensen om het leven zijn gekomen. Gisteren brak op een rivier in het zuiden brand uit op een overvol schip. Volgens een ooggetuige konden maar enkele mensen zich in veiligheid brengen. Vandaag raakte in het noordwesten van Congo een schip een rots en verging. Daarbij zijn waarschijnlijk 70 doden gevallen. De Franse minister van Immigratie stelt zijn bruiloft uit omdat hij verstoord dreigt te worden door demonstranten. Minister Besson ligt onder vuur vanwege zijn strenge immigratiebeleid en het uitzetten van Roma-zigeuners. Hij was van plan 16 september te trouwen in Parijs, maar verandert van datum en plaats nadat op Facebook was opgeroepen de ceremonie te verstoren.